Wat een prachtig nummer van Cliff Richard aan het begin van de zondagmorgen van GoFam. Oh, Constantly. Ja, alweer uit 1964. Jongen, jongen, jongen. Man. Bijna 60 jaar oud dit nummer. Oh, en hoe oud is eh, Cliff zelf? Oh, en heeft weer een nieuw album uit, kun je nagaan een eh, doorzetter zou je kunnen zeggen. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur met heel veel lekkere muziek en ook een paar leuke onderwerpen die we met je gaan bespreken. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Muziek van onder andere Houston hebben we in de aanbieding.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 wanted love that way. But now it's just another show. You leave them laughing when you go. And if you care, don't let them know. Don't give yourself away. love's illusions I recall. I really don't know love. and fears and feeling proud to say I love you right out loud.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 Ja, Zoals dat wel. het Open einde. Rob de Nijs, hier bij GoFam op deze aardige zondagmorgen. Het is nog best wel een beetje fris. Nou, hoewel het zonnetje aardig doorkomt. En het eh, vandaag een graad of zes wordt. Terwijl het vannacht even een klein beetje vroor, Dus vandaar dat het een beetje fris was. En wij zitten hier in de studio lekker te praten over gisteren. Het was eh, gisteren gezellig druk in het centrum van Terneuzen. <laughs> Ja, die tunnel was natuurlijk weer vernoppers. En ook nog een beetje gratis parkeren. Nou ja, dan weet je het wel. Hè? Wij zeven natuurlijk. Ons binzinnig. dus dan komen we wel. Verder hoorde je Houston trouwens met eh, Both Sides Now. Hij bekeek het van beide kanten.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 Mage Day. Hij sloot daar zijn eh, show mee af, eh, mensen van de jaren 70. Nou, die weten dat toch wel. Dat uh, Andy Williams in de jaren 60 en 70 had hij een eh, televisieshow. De Andy Williams Show was altijd een beetje flauw. Maar hij eindigde de show altijd met dit prachtige nummer May Each Day. Verder hoorde je eh, Alain Clark met Good Days. Zometeen in de show gaan we het over een goed doel hebben. We gaan het hebben over Villa Joep over een minuut of tien al. Dus blijf lekker luisteren naar jouw GoFam. En intussen hebben we prachtige muziek van Olivia Newton-John. I've lost my guardian angel. A fleeting glimpse of your heart, losing right from the start. No return, and things will never be the same. misschien eh, is dit, ook een eh, mooie herinnering voor jou. Deze van eh, Masquerade. The Guardian Angel. Goedkope Duitse disco werd het ook wel genoemd. Hoewel dit natuurlijk een ballad was. Maar ach, dat was wel lekker mooie muziek dus hier in de show. Olivia Newton-John hoorde je ervoor met I Honestly Love You. We zitten hier lekker aan de koffie, misschien jij ook. Eh, lijkt me gezellig. Zit je ook eh, met ons een beetje te nippen. En wij hebben hier speculaas bij. Dus dat is wel lekker. Een beetje Sinterklaasachtig zou je kunnen zeggen. Vorige week hadden we al <laughs> chocoladeletters. Dus we zetten een soort gekke traditie voort, zou je kunnen zeggen. Ehm, straks gaan we het hebben over Villa Joep. Ik zei er al iets van. En eh, dat gaat over een paar minuten gebeuren. is een heel goed goed doel. gaat over kinderen met neuroblastoom. Dat is een hele nare aandoening. Hoe het zit, eh, misschien kun je helpen, misschien kun je steunen.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 In de studio hebben we Jan de Witte. Welkom. Dankjewel. Villa Joep, wat is dat voor een stichting? Ze stichting opgericht in 2004 door eh, een oude paar die hun zoon zijn verloren aan een neuroblastoom. Joep. En Joep hebben zij beloofd in eh, de laatste fase van zijn leven dat zij een winkel zouden gaan beginnen waar ze geld mee op gingen halen om te zorgen dat Joep eh, zijn dood niet voor niks zou zijn geweest. Daar had Joep natuurlijk niets aan, maar het was, ze hebben met voortvarende energie hebben zij Ville Joep van de grond getrokken. En is inmiddels ja, bijna twintig jaar oud. En als je ziet wat daar eh, gemiddeld in de afgelopen jaren komt daar ongeveer een miljoen, 1,2 komt daar binnen aan eh, donaties voor het eh, ja, onderzoek van, naar neurobastoom. Dus is eigenlijk een, een ja, genetisch foutje waarbij met name kleine kinderen, kinderen van 0 tot en met 6, daarmee in aanraking kunnen komen. Het gebeurt wel eens, maar het is zeer uitzonderlijk dat het bij ouderen gebeurt. Eh, en daarbij is de overlevingskans in, in, ja, zeg maar in, in vergelijking met de normale vormen van kanker is precies andersom. Er is ongeveer een 25% kans van overleven en 75% van overleden. Nu is Villa Joep, komt dus voor die belangen op. Voor de kinderen met neuroblastoom en de ouders. Ehm, wat doet eh, de stichting? Eh, met name het geld wat ze ophalen, en het is een private insteek, want eh, de overheid eh, doet in deze niks. Het zijn natuurlijk, en ook de farmaceuten doen daar niks aan, want het zijn natuurlijk maar een klein beperkt aantal. En de medicatie die daarvoor nodig is, is dusdanig specifiek dat je eigenlijk je eigen broek op moet houden, om het zo te benoemen. en daar is Viljoep vanaf 2004 mee begonnen. En in de afgelopen, nou, laten we zeggen, een kleine tien jaar heeft dat echt geleid tot baanbrekend en innovatief onderzoek. Eh, er zijn een paar, een paar, hele scherpe mensen eh, zitten in, zeg maar, in, de, in de commissie die onderzoeken vergelijken en, en, en bekijken. En daar zijn over het algemeen zijn er altijd weer nieuwe informaties gekomen. Hebben tot nu toe niet geleid tot levensverlengende eh, condities. Uh, alhoewel er staat wel een klinische trial, staat min of meer klaar om in de in de, in, in de kliniek te, aan de kinderen te gaan geven. Maar ja, kinderen als een soort van proefkonijn. Dat is natuurlijk ethisch een heel zwaar en een moeilijk traject. Ja. Maar op het lab, eh, en ik ken een aantal van de, van de mensen die daarvoor gaan. En Jan Molenaar is daar een bekende van. En uh, Rogier Versteeg, dat zijn echt de, eh, de autoriteiten op het gebied van neuroblastoomonderzoek. Die hebben dusdanige goede kansen gezien eh, op eh, zowel eh, kunstmatig weefsel als op zeg maar, ja, wat bij de kindjes vandaan gehaald wordt. Maar dan blijkt dat met medicatiecocktails er duidelijk wel mogelijkheden zijn om het voor een groot gedeelte de kop in, te drukken. Voor al dat onderzoek is geld nodig. Zeker. Jullie zoeken fondsen, denk ik. Zeker. Ehm, doe je oproep. Ja, oproep is uh, moet de wereld uit in die zin Villa Joep heeft een, eh, eh, is een van de weinige initiatieven waar geen geld voor het zij overheid of aan betaalde krachten. Het is allemaal puur 100% vrijwilligers. Dus elke euro, eh, dat is ook een van de, van zeg maar de slogans die erin zit, elke euro telt. En elke euro is ook zijn geld waard. Waar kunnen mensen A, doneren, heel belangrijk, en meer informatie vinden over Villa Joep? Doneren bij de website is www.villajoep.nl eh, nl slash donaties. Bekijk de website gewoon met filioep.nl. Eh, nou, daar, daar, staat zoveel informatie over. Niet alleen eh, over de kinderen, maar ook over waar, waar, men mee bezig is. als er een stand van zaken ten aanzien van onderzoek te, te, te melden valt, wordt dat ook al aangegeven. En Filioep is eigenlijk in het gevecht, want Filioep is ook een van de ondersteuners van het PMC, het Prinses Maxima Centrum in, in Utrecht. Eh, wij zijn ook een van de weinige eh, constante onderzoeksgroepen binnen dat hele bestel. En als je dat afzet, dat Villa Joep komt dan ongeveer op een miljoen, anderhalf miljoen per jaar uit. En eh, Kika heeft ongeveer de verplichting van 20 tot 25 miljoen bij elkaar te halen. Maar Villa Joep is zeg maar de Calimero in het hele spel.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 Waar je trouwens tegenwoordig eh, met de Thalys naartoe kunt. Ja, je moet wel natuurlijk wel in de buurt zijn van een treinstation. Zal ik maar zeggen. In twee uurtjes. Ho, zo snel al. En voor 59 eh, euro zag ik staan. Nou, dat is dus bijna voor niks. Maar goed, dat is wat anders. Ehm, verder hoorde je Gladys Knight en The Pips. Je hoort ze nog een beetje met Midnight Train to Georgia. Trouwens, we zitten hier eh, te kletsen over de energietoestanden. Weet je wel, dat de energie zo duur is en weet ik wat allemaal. En dan zien we opeens op onze eigen agenda staan van GoFM. Interessant hoor. Energiecrisis en transitie in Porgy and Best. Dat is vanmiddag al om drie uur. Dus heb jij niks te doen, dan denk je bij jezelf. Ik ben wel geïnteresseerd in eh, ja, de energietransitie. En eh, hoe ja, zit ik daar zelf in? Dan kun je daar terecht om drie uur vanmiddag dus in Porgy and Best in eh, ja, het centrum van uh, Natuurlijk heel gezellig. Tegenover het eh, standbeeld van Frank Koulen. Daar dus. En Kobi van der Linden die vertelt daar alles over. Samen met Kees Biesheuvel. Dus ga er maar naartoe. Vanmiddag vanaf 3 uur dus in Porgy en MUZIEK wegduikt in de spoelbak. Het geld dat rinkelt in mijn zak. Alle geluiden staan me tegen. Hier zit ik niet op mijn gemak. Want er is nog maar één slotsel. Ach zie ze niet. ik denk niet dat ze nog komt. Ach, zie ze niet. En ik vraag me af waarom ik niet gewoon terug naar huis loop. Want van onder de tafel grijpt verlangen me weer aan. Het vliegt me naar de keel, doet me besluiten op te staan winter en het door de nacht. Vraag me niet wat ik verwacht gewoon terug naar huis Aan dit prachtige nummer is niks zunnig natuurlijk. Bluff. Ze is er niet. Nou ja, de muziek wel dus lekker. Sardea ervoor met Your Love is King. Het loopt al aardig tegen 11 uur. Even pauzeren, een paar minuutjes. En daarna ben ik bij je terug met het tweede deel van de show. Dus blijf bij me, blijf bij GoFM. En eh, dan heb ik zo meteen nog veel meer mooie muziek voor je. Tot besluit van dit uur, de Commodores en Easy. En daarna nog wat violen. Wat mij betreft, tot over, nou zeg eens wat, een minuut of zes. why me?